hebben de leider van Al-Qaeda in Pakistan gedood, hebben Pakistanse overheidsfunctionaris. De Al-Qaeda-leider Badr Mansour zou in Pakistan zijn omgekomen bij een raketaanval met een onbemand vliegtuigje. Volgens de Pakistanen heeft een Al-Qaeda-lid de dood van Mansour bevestigd. Het weer, steeds meer bewolking en kansen wat sneeuw. In het westen wordt het iets boven nul, landinwaarts net iets eronder. Dit was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A2 Amsterdam-Utrecht Tussen Maarsen en Utrecht lagen wij 2 kilometer na een ongeluk op de parallelbaan.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 De politie in Apeldoorn heeft tientallen schaatsers van het ijs op het Apeldoorns kanaal gehaald... omdat het levensgevaarlijk is geworden... Vandalen hebben vannacht een deel van de Apeldoornse sluis vernield en daardoor is de waterstand van het kanaal 20 centimeter gezakt. Op sommige plekken zweeft het ijs doordat er geen water onder zit. En het water dat op het ijs is terechtgekomen maakt het levensgevaarlijk, al dus de politie. Het kabinet moet snel kijken of de huidige indeling in veiligheidsregio's wel voldoet. Dat zei voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bij de publicatie van het onderzoek naar de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Dat bedrijf brandde vorig jaar januari tot de grond toe af. Op dit moment zijn er 25 veiligheidsregio's en Joustra vindt dat te veel. In het rapport dat eerder al uitlekte via de NOS staat dat het bedrijf tegen de regels handelde, dat het toezicht te koelant was en dat er bij de communicatie naar burgers veel misging. FNV-voorzitter Jongerius verwerkt de oproep van de werkgevers om afspraken te maken over een nullijn voor iedereen. Volgens haar is een nullijn een verslechtering voor de economie, omdat mensen dan massaal stoppen met uitgeven... Voorzitter Wientjes van de werkgeversclub VNO-NCW pleitte vanmorgen voor een nationaal solidair akkoord. Maar Jongerius zegt dat de meningen van de werkgevers en de werknemers zo ver uit elkaar liggen dat een nationaal akkoord ver weg is. De raad van commissarissen van Ajax stapt op. De positie van vier van de vijf commissarissen was onhoudbaar geworden na de uitspraak van de rechter deze week. Die bepaalde dat de vier niet op